Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Na Mark Rutte en Wopke Hoekstra is er nog iemand die het België erbij neergooit in Den Haag. Sigrid Kaag stopt als leider van D66. Verslaggever Roel Bolsius denkt dat het te maken heeft met alle nare berichten en bedreigingen die ze krijgt. Die bedreigingen zijn niet alleen online. Eh, bekend is dat bijvoorbeeld ook een man met een fakkel voor haar privéhuis heeft gestaan. Ze wordt daarom permanent beveiligd. Dat valt haar kinderen zwaar. Die vertelde daar eerder over in het programma College Tour. Kaag blijft wel aan als demissionair minister van Financiën tot er een nieuw kabinet komt. Wat, er daarna, wat ze daarna gaat doen is niet duidelijk bij Russische droneaanvallen op Kiev is een dode gevallen, zegt de burgemeester. Voor de derde nacht op rij werd de Oekraïense hoofdstad aangevallen. Alle drones werden uit de lucht geschoten, waardoor vallende brokstukken ontstond alsnog schade en ook brak er brand uit. Goed nieuws als je een lekker recept weet met komkommers, aardbeien, aubergine en meloenen. Die spullen zijn in de supermarkt iets goedkoper dan een jaar geleden, zegt deze onderzoeker. Ook op zuivel zien we, zien we grote verschuivingen. Zo roomboter bijvoorbeeld eh, even duur als een jaar terug. En daar betaalde je in maart nog een kwart meer voor. Maar ook op eieren en op kaas zien we dezelfde trend. Hoewel bij deze productcategorieën de prijzen op dit moment nog wel fors hoger liggen dan een jaar terug. De meeste boodschappen zijn wel nog duurder, maar de piek die hebben we gehad, zegt hij. En deze serie gaat waarschijnlijk hoge ogen gooien bij de Emmys. Succession is dit van HBO Max. Het laatste seizoen is 27 keer genomineerd voor een beeldje. Ook Ted Lasso, The White Lotus en The Last of Us maken een goede kans om iets te winnen. De Emmys zijn de belangrijkste tv- en serieprijzen ter wereld. Over twee maanden worden ze in principe uitgereikt. Het kan wel nog overhoop worden geschopt door de staking van Hollywood tekstschrijvers. En het weer nog een beetje van alles wat vandaag. Af en toe zon, maar ook wolken en af en toe pittige buien. Het wordt 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen eigenlijk zo goed als zonder vertraging. Alleen op de N230 Utrecht richting Maarsen rijdt het wat langzamer.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 Kaag wil niet opnieuw lijsttrekker van D66 worden omdat ze het werk te belastend vindt voor haar gezin vanwege bedreigingen die ze krijgt. Tabaksfabrikanten investeren vaker in medicijnen voor rokers. Volgens Nieuwsuur worden er miljarden in de farmaceutische industrie gepompt. Het geld gaat vooral naar medicijnen en behandelingen die helpen tegen astma en COPD. In Nederland wil een Europees wetsvoorstel over vrouwenrechten afzwakken. Het voorstel richt zich op de aanpak van geweld tegen vrouwen... bijvoorbeeld door verkrachting zwaarder te bestraffen.